Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Zanger Whalen is door de halve finale als achtste aan de beurt met zijn nummer Outlaw in hem. Bij het bekendmaken van de finalisten werd Nederland als laatste genoemd. De finale is komende zaterdag. Het is voor Whalen de tweede keer dat hij in de finale van het Songfestival staat. In 2014 bereikte hij met Ilse de Lange de eindstrijd als de Common Linnets. Zij werden toen tweede. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont heeft opnieuw een opvolger aangewezen. Hij schuift politicus Kim Torra naar voren. Catalonië zit al sinds het mislukte onafhankelijkheidsreferendum in oktober zonder regio-president. Puigdemont is zelf niet meer beschikbaar omdat hij naar het buitenland is gevlucht. Als er niet voor 22 mei een nieuwe regio-president is, komen er nieuwe verkiezingen. In Sudan is een vrouw van 19 ter dood veroordeeld voor de moord op haar man. Ze zou dat hebben gedaan uit zelfverdediging. Hij had haar verkracht toen ze net waren getrouwd. En toen hij dat later nog een keer probeerde, stak ze hem dood. De vrouw was tegen haar zin uitgehuwelijkt. Actievoerders vragen de president van Sudan om de vrouw gratie te verlenen. Een groepje bezoekers is in safaripark Beekse Bergen... bijna het slachtoffer geworden van jachtluipaarden. Tegen de regels in waren ze uit hun auto gestapt... om de dieren van dichtbij te bekijken. Twee mannen, twee vrouwen en een kind liepen ver bij hun auto vandaan en werden toen omsingeld door de dieren. Dat liep maar net goed af en ze wisten weer veilig in te stappen. Beelden ervan zijn opgedoken op internet. De eigenaar van Safari Park Beekse Bergen is geschokt en benadrukt dat uitstappen absoluut niet mag. Daar wordt in meerdere talen voor gewaarschuwd.